met het NOS Journaal. In het Beatrix ziekenhuis in Gorkum zijn geen patiënten, medewerkers of bezoekers besmet door de coronapatiënt die op de intensive care lag van het ziekenhuis. Iedereen die in de buurt van die patiënt is geweest is inmiddels gecontroleerd op het virus en niemand blijkt het te hebben. Vanmiddag maakt het RIVM bekend dat het aantal coronabesmettingen in Nederland meer dan verdubbeld is van 38 naar 82. Bij bandenmaker Apollo Vredestein in Enschede verdwijnen de komende twee jaar 750 banen. Het bedrijf meldt in een verklaring dat de productie wordt teruggeschroefd omdat de huidige bedrijfsvoering niet houdbaar is. Apollo Vredestein wil in de toekomst alleen nog specialistische producten in Nederland maken. De productie van de andere banden wordt naar het buitenland verplaatst. De eerste ontslagen vallen in januari volgend jaar. Erik Staal moet twee jaar de cel in voor valsheid in geschriften, verduistering, diefstal en witwassen. De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat de oud-topman van woningcorporatie Vestia ruim 1,7 miljoen euro heeft verduisterd van een stichting die de sociale huisvesting in Zuid-Afrika bevorderde. De democratische presidentskandidaat Elizabeth Warren trekt zich terug. Dat melden Amerikaanse media. Warren ging in de peilingen even aan kop... maar stelde teleur bij de voorverkiezingen in de eerste 19 staten. Oud-vicepresident Joe Biden en senator Bernie Sanders... lijken nu de belangrijkste kandidaten... om het in november namens de Democraten op te nemen tegen president Trump. En in Den bos is een pand van uitkeringsinstantie UWV tijdelijk ontruimd geweest... na meldingen over een mogelijk explosief. Het pand werd daarop ontruimd en doorzocht, maar er is niets aangetroffen. De politie heeft één persoon aangehouden. Die is meegenomen naar het bureau. Volgens Omroep Brabant had een man eerder gedreigd dat hij een bom bij zich had. Het weer. Vanavond en vannacht is het regenachtig. Alleen in het noordwesten is het droger. Morgenmiddag gaat het opknappen, maar ook dan is er nog kans op een enkele bui. Het wordt nog maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. En Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan ruim 20 files. De meeste hebben niet meer dan 5 minuten vertraging. De files met wat meer vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag.